In het bijzijn van de Britse prins Philip legde koningin Beatrix een krans bij de Waalbrug. Amerikaanse veteranen staken de Waal over in rubberbootjes, net als ze in 1944 deden. En s ochtends was er een herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. De bezwaren van Rusland hebben geen rol gespeeld bij de Amerikaanse beslissing om af te zien van de bouw van een raketafweersysteem in Oost-Europa. Dat heeft president Obama gezegd. De Russen zagen de raketten als een directe bedreiging omdat ze vlak bij hun grens zouden komen te staan. Maar Obama verzekerde nog eens dat ze daar nooit voor bedoeld waren. In de Oosterschelde zwemmen zeker 30 bruinvissen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de stichting Rugvin en het Wereld Natuurfonds. De natuurorganisaties willen weten of de bruinvissen daadwerkelijk in de Oosterschelde leven en zich er voortplanten. Er zijn in ieder geval vijf bruinvissen kalveren geteld. Een 39-jarige deelnemer aan de Dam tot Damloop is vanmiddag overleden aan een hartstilstand. De man werd vlak voor de finish in Zaandam onwel en overleed later in het ziekenhuis. 27 deelnemers aan de loop tussen Amsterdam en Zaandam melden zich vandaag bij de eerste hulp. Aan de Dam tot Damloop deden 35.000 mensen mee. Op het plein van de revolutie in Havana zijn meer dan een half miljoen Cubanen op een gratis vredesconcert afgekomen. Het concert is georganiseerd door de Colombiaanse zanger Juanes. Juanes wil met muziek de relatie tussen Cuba en andere landen verbeteren. Het concert heeft tot kritiek geleid van Cubanen in ballingschap. Ze vinden dat Juanes het communistische bewind steunt. Het weer, droge nacht en plaatselijk kans op mist, die er morgenochtend ook nog is. Morgen overdag zonnig en bijna overal droog.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 I'm standing on the edge and I don't know what.